Femke Wolthuis met het NOS Journaal. De nationaliteit van een jihadist mag worden afgepakt... ook als hij maar één nationaliteit heeft en dus stateloos wordt. Internationale regels schrijven voor dat iemand niet stateloos mag worden gemaakt. Maar de VVD wil met andere landen bekijken of het mogelijk is die regels te veranderen. Ook CDA en SGP willen daarover overleg voeren. Minister Opstelten wil jihadisten die op trainingskamp zijn hun paspoort afpakken zonder tussenkomst van de rechter. De PVV vindt dat de maatregelen niet ver genoeg gaan. De man die vandaag werd veroordeeld voor de verkrachting en mishandeling van zijn vriendin Michelle Mooi is spoorloos. De politie ging naar het huis van INA in Alkmaar, maar daar was hij niet. Ook in de woning van zijn ouders was hij niet te vinden. De 31-jarige A werd veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf. De rechter zei dat hij meteen in de cel moest worden gezet. In Os hebben tientallen medewerkers van een failliete thuiszorgorganisatie een vergaderruimte van het stadhuis bezet. Ze willen pas weg als ze de garantie krijgen dat ze weer aan de slag kunnen. Hun bedrijf, Patijn Vivent, ging begin januari failliet, was in de problemen gekomen doordat de salarissen van de medewerkers hoger waren dan de vergoedingen die de gemeente betalen. De bezetters in het stadhuis in Os hopen dat staatssecretaris Van Rijn met hen wil komen praten. Ajax gaat door in de Europa League. In Warschau wonnen de Amsterdammers met 0-3 van Legia Warschau. PSV is uitgeschakeld. De ploeg uit Eindhoven ging hard onderuit tegen Zenit Sint-Petersburg. Dat werd 3-0. Het weer dan, meer regen, vooral vanavond. In de loop van de nacht wordt het weer droog en dan wordt het zo'n 2 graden. Morgen is het droog, vrij zonnig en er staat een matige westenwind. Het wordt dan zo'n 8 graden.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 we know that they won't win. Now I'm towing my car. There's a hole in the roof. My possessions are causing me suspicion, but there's no proof. paper today. Tales of war and of waste, but you turn right over to the TV That. luisteraars. Een prachtig begin met eh, niemand minder dan Diana Krall. U kent het nummer natuurlijk, eh, Don't Dream It's Over. En eh, ik heb nog veel meer moois vanavond tot 12 uur voor u in petto. Dat kan ik u verzekeren. Een nummer als Time van die Alan Parsons Project. van het verzamelalbum draai ik dat prachtige nummer... wat gezongen is door die meneer die, ik meen, gisteren is overleden. Zijn naam ben ik even kwijt, maar dat, dat google ik straks even voor u op. The Alan Parsons Project was dat, luisteraars. En de zanger die overleden is van eh, eh, de groep eh, de Alan Parsons Project... is Wilson, meneer Wilson. even kijken hoe die nou van zijn voornaam ook weer heette. Uh, speaky, speaky, Alan Parsons Project. Eric Wilson, die was het. Die is overleden. En eh, ja, die zong prachtig. Dat heeft u zojuist eh, kunnen horen. Callum Blundstone, die deed ook mee een de Alan Parsons Project. Die heeft ook nog meer het eh, mooie nummer Olden Wise vertoord. We gaan een mooie draaien van Dusty Springfield. Maar dan door Shelby Lynn vertolkt. How Can I Be Sure? How can I be sure? herstel. Dit is dus die Springfield zelf. Ja, ja. Baby Shore. die Springfield. Ik ga er een draaien voor Yvonne Nijssen. Die al eh, vanaf tien uur eh, aan de radio zit gekluisterd, als het goed is. Eh, en ze houdt van Vets Domino. Maar die ga ik niet draaien, Yvonne. Maar wel een nummer van Vets Domino. Vertolkt door niemand minder dan Slim Whitman. Blueberry Hill. I found my thrill on Blueberry Hill. very ill when I found you. The moon stood still on Blueberry Hill and lingered until my dreams came true. Though we're apart, you're part of me still. For you were my thrill on Blueberry Hill. Ja, honderden liedjes heeft hij opgenomen. Slim Whitman. En eh, deze draad ik speciaal voor eh, mijn lieve vriendin Yvonne... die eh, dicht bij de radio zat om het allemaal te beluisteren. The Way We Were kent u van Barbara Streisand... maar samengezongen met Lionel Richie klinkt het nog veel mooier. Hier komt ze. Barbara Streisand en Lionel Richie. Ze missen het allemaal. De tijd van Waleer, toen ze een heel ander gedrag vertoonde. Uh, eh, vroeger tijden, zeg maar. Iedereen heeft wel heimwee. En vroeger lijkt het wel. Ik plaatste van de week een filmpje op het eh, internet over de wijk eh, De Vijfhoek in Haarlem. in tijd van een dag was dat filmpje bijna 500 keer bekeken. Dus, en het ging over oude beelden van oud Haarlem, zeg maar. En er zat een stukje muziek onder. van Rob de Nijs onder meer. de foto van vroeger. Die herinnert ook aan de tijd dat je nog kind was... en dat je heel vaak terugdenkt aan de jaren... dat je nog zo onbezorgd kon leven en je ouders voor je zorgden. Moeder thuis was met een kopje thee. Kortom, uh, ja, nostalgie. En dat leeft heel erg in mensen. Dat blijkt wel aan het aantal keren dat het filmpje werd bekeken. Sommigen hebben een hart in Amsterdam... anderen weer hun hart in New York. En dat geldt in bijzonder voor Art Garfunkel. New York to that tall sky. on the street. I write my song to that city heartbeat. A heart in New York, a love in her. years Garfunkel met eh, New York. Hard in New York, zo heet het nummer volledig. Ik draaide hem van de week al in eh, een uitzending in een lunchprogramma, luisteraars, bij ZFM Zandvoort. Zandvoort Lunch. Eh, een nummer wat Bob Carlyle in het Engels heeft opgenomen. Dan heet het Butterfly Kisses. Maar Hans Vermeulen, die momenteel in Thailand verblijft, daar woont, die nam het op in het Nederlands. En dan heet het Een kus en een knuffel. We gaan luisteren naar Hans Vermeulen. Geen baby zo mooi als zij.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 So uncertain, hurt, and scared. I thought I grew, but here I am again. I should have seen the train be passing through. I thought I knew and I can't make music. No, I can't make rhyme. No, I can't do anything to take me away this time. I know it's an old cliche to say I feel nothing heb een aantal verzoekjes binnengekregen en daar ga ik zo ook aan voldoen. Maar allereerst nog een nummertje van de Bee Gees. Eh, One Night Only, dat was hun tour. Eh, een van hun laatste toeren die ze samen hebben gemaakt. Omdat inmiddels twee van de leden zijn overleden. Barry Gibb bleef helaas uh, rouwend alleen achter. Ik heb pas nog een concert van hem gezien... waarbij hij in tranen na afloop een interview gaf... vanwege dat verlies van zijn broers. En dit is een prachtig liedje wat door hun drieën nog wordt gezongen. In the Morning, live. In the morning, when the moon is antitrust, you will find me at the time I love the best, watching rainbows play on sunlight, pools of water, iced from cold nights in the morning. Tis the morning of my life. In the daytime, I will meet you as before. You will find me waiting by the ocean floor, building castles in the shifting sands in a the morning of my life. Tis the morning of my life. In the morning of my life, the minutes take so long to drift away. Please be patient with your life. It's only morning and you've still to live your day. In the evening, I will fly you to the moon, to the top, right hand corner of the ceiling in my room, where we'll stay until the sun shines another day to swing on clotheslines. May I be your name? Tis the morning of my life. Tis the morning of my life. Ja. Voor de mensen die denken, ja, waar ken ik dit eh, liedje nou van? Nou, eh, Sabrina Stark die zong het onlangs eh, voor een reclamefilmpje... waarvan ik uh, ja, de reclame doen niet mag noemen op de radio natuurlijk... want dat zou weer <laughs> reclame zijn. Maar in ieder geval, daar kent u het melodietje van. Het werd dus door een dame, Sabrina Stark, onlangs gezongen... in een reclamefilmpje wat nog wel af en toe op de sterreclame voorbij komt, zeg maar. Dat is het eigenlijk. Eh, het eerste eh, verzoekje wat ik eh, ga draaien is voor Dolly Tempierik. En Dolly wil graag Sorry van Boys to Men. Nou, ik, ik neem aan dat ze uh, bedoelt Hard to Say I'm Sorry. Nummer wat door Chicago natuurlijk ook groot werd gemaakt. Maar Boys to Men hebben daar een prachtige vertolking van. En die draai ik speciaal voor mijn assistenten van de dinsdag bij ZFM Zandvoort als het gaat om het presenteren van Zandvoort Lunch. Dolly de Pierik, Dolly, deze is voor jou. Mm. mooi, hè? Hard to say I'm sorry, Boys to Men. Maar we hoorden ook nog een originele versie, hoorde u eh, eh, tijdens het nummer. Eh, de vertolking namelijk van de groep Chicago. Hard to say I'm sorry. En dan was het Pieter Citera. Dat was de zanger van Chicago die dat zo mooi vertolkte. het verzoekje van Miriam van Dijk uit Zandvoort. En Miriam is fan van Michael Bublé. Nou, dat komt even goed uit. Want daar ben ik ook fan van. En eh, dan moeten we natuurlijk een mooi eh, rustig nummer eh, uitzoeken van Michael Bublé. Hij heeft er prachtige liedjes gemaakt natuurlijk. Home is mooi, Crazy Love is mooi. maar dat mooie lied van Paul Enka is dat, meen ik. Put Your Head on My Shoulder, dat vind ik zo prachtig. En dat ga ik dan ook voor u draaien. Put your head on my shoulder Hold me in next to mine, dear. Won't you kiss me once, baby? Just a kiss goodnight Put your head on my shoulder Whisper in my ear Baby Words I want to hear Tell me Tell me that you love me too just can't win if Sommige mensen, luisteraars, zijn zo getroffen door, eh, door het oorlogsgeweld van, eh, van vanavond. Nee, niet het oorlogsgeweld, het onweersgeweld, zo moet ik het zeggen. Hoor maar. Ja. Michael die zong net eh, gewoon door, maar die moet even zijn mond houden. Want we moeten even naar die onweersbui luisteren. En al die regen die erbij hoort, daar liepen mensen gewoon eh, om te huilen buiten. Nou, James Taylor die heeft daar eh, onmiddellijk op ingespeeld, luisteraars. my broken heart is hurting me. I've got my pride and I know. all the sorrow and pain. I'll do my crying in the rain. If I wait for cloudy skies, you won't know the rain from the tears in my eyes. You'll never know that I still love you so, though the I'll do my crying in the rain. Raindrops falling from heaven, they could never wash away my memory. locked together. I look for stormy weather to hide these tears. I hope you. Till then, darling, you'll never see me complaining. I'll do my crying stormy weather to hide these tears I hope you'll never see. Someday when my crying's done, I'm gonna wear a smile and walk in the sun. I may be a fool, but till then, darling, you'll never see me complain. Crying in the rain. I'll do my twee fenomenen, muzikale fenomenen. Art Garfunkel samen met uh, James Taylor, Crying in the Rain. I got you. I'll be right here. And listen. Come stop your crying, it will be all right. Just take my hand, hold it tight now. Dit is Usher met You'll Be In My Heart. Jij zit diep in mijn hart. I will be here, don't you cry. For one so small, you seem so strong now. <laughs> My arms will hold you, keep you safe and warm. This can't explain. I know we're different, but deep inside us, we're not that different. Luister altijd nog maar eh, tussen app en vloed. op mijn klokje, luisteraars. Bijna 11 uur. moet ik even onderbreken voor, eh, voor het nieuws wat voorbij komt. Maar ik ben straks nog een vol uur bij u terug met eh, nog veel meer mooie muziek. We gaan eruit met een uh, oudje van Perry Como.